Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdam, Nijmegen en Os hebben gisteravond honderden asielzoekers opgevangen. Voor die mensen was geen plek meer in de opvang in Ter Apel. Tenten die daar stonden moesten worden afgebroken omdat de vergunning was verlopen. Dus moest er snel iets anders worden geregeld. Verslaggever Joris van Poppel stond gisteravond in Ter Apel. Ja, op de valreep eh, is er een oplossing eh, voor vandaag. Eh, Nijmegen, Amsterdam en Os hebben extra opvangplekken aangeboden. En dat betekent dat er asielzoekers uit een tijdelijk paviljoen... naast het aanmeldcentrum konden worden gehaald. En met bussen werden die overgebracht naar Nijmegen, Os en Amsterdam dus. En die zorgden samen zelfs voor iets meer plaatsen dan nodig waren, namelijk 360. Rusland wil niks weten van een staakt het vuren in het oosten van Oekraïne. De baas van de VN had daarom gevraagd om mensen te kunnen evacueren... en om hulp te kunnen sturen naar bijvoorbeeld Mariupol, Donetsk en Lugansk. Volgens Rusland zou een staakt het vuren alleen maar bedoeld zijn... om meer wapens naar Oekraïne te sturen. Jongeren van 18 tot 25 jaar waren vorig jaar minder gelukkig dan de jaren daarvoor. CBS heeft uitgezocht hoeveel mensen hun leven een 7 of hoger geven... In de coronajaren is dat bij alle volwassenen gedaald, maar bij de groep tot 25 dus het meest. Iets minder dan 81 geeft aan gelukkig te zijn. Voor corona zat dat cijfer nog rond de 89 Spelers van Sparta konden gisteravond zonder te douchen weer de bus in. Zes minuten moesten ze inhalen, omdat de wedstrijd tegen Vitesse vorige maand vlak voor het einde werd gestaakt. Sparta-verdediger Bart Verins vond het maar een rare vertoning. Ik schoot bijna aan de lach toen hij afloot, omdat ik eh, verbaasd was eh, dat het toen al voorbij was. En je stelt je natuurlijk in op een hele korte wedstrijd, maar ja, ik was voor mijn gevoel twee minuten bezig, één bal geraakt. Ehm, maar de opluchting en de blijdschap eh, is er niet minder om, maar ik vind ook een krankzinnig tafereel wat we hier meemaken. Het stond 1-0 voor Sparta toen er werd gestaakt en daar bleef het gisteravond ook bij. De Rotterdammers hadden de punten hard nodig. Ze stonden de laatste en stijgen nu weer twee plekken. Het weer, zonnig lenteweer, 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen zakt de temperatuur iets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar weken wegen in onze regio is het nog behoorlijk druk. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Kwartiertje op onthoud op de A9 Alkmaar-Diemen.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 Doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 VN-chef Guterres had een pauze voorgesteld van vier dagen... maar volgens Rusland zou een staakt het vuren alleen maar bedoeld zijn... om Oekraïne van nog meer wapens te voorzien. Duizenden automobilisten zitten achter het stuur met een rijbewijs... dat ze eigenlijk hadden moeten inleveren. Het gaat om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken... vanwege rijden onder invloed of dementie. 1 op de drie mbo-verpleegkundigen had vorig jaar te maken met ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Blijkt uit een peiling van het CBS en TNO en dat is meer dan in andere sectoren. Het weer, het wordt weer een zonnige dag bij een matige noordoosten tot oostenwind en het wordt 16 tot 19 graden. Zandvoort. specialize in danger. I'm from Niagara. gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. and live trad op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar de toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. allerliefste sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Voor tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete eh, witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?